Defensiehelikopters halen zieke mensen of zwangere vrouwen van de Friese eilanden en van schepen of boorplatforms. Het aantal vluchten stijgt de laatste jaren sowieso. Minister Hennis besloot eerder dit jaar om te stoppen met het patiëntenvervoer. Ze vindt het geen taak voor Defensie en wil de helikopters afstoten. Er wordt nog gezocht naar een alternatief. Israël heeft al drie weken geleden een man opgepakt die wordt verdacht van de moord op drie tieners. Het is een Palestijn uit Hebron. Hij werd op 11 juli opgepakt. Zijn arrestatie werd toevallig bekend omdat dat vermeld werd in documenten van een andere rechtszaak. De drie Israëlische tieners werden half juni als vermist opgegeven. Kort daarna werden ze dood gevonden. Het weer vannacht helder en droog is zo'n 12 graden. Tegen de morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe en trekken er buien het land in.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 No love, just sex. Followed next with a check and a note. The last night was dope, dope, dope, dope. Take it easy. Let's talk about sex. you know me. Let's talk about sex, baby. Let's talk about sex. Let's talk about sex.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 De Amerikanen willen de economische banden met verschillende Afrikaanse landen versterken. De economie op het Afrikaanse continent groeit en met name China is al erg actief in de landen daar. De VS ontvangt op dit moment zo'n 50 Afrikaanse leiders. Ze werden ontvangen op het Witte Huis. President Obama benadrukte dat Amerika een gelijkwaardige handelspartner voor de lange termijn wil zijn met Afrikaanse landen. De Afro-Amerikaanse top duurt drie dagen. Reddingshelikopters hebben vorige maand een record aantal patiënten van de Friese Waddeneilanden en de Noordzee gehaald. Gemiddeld zijn er per maand zo'n 20 vluchten. In juli waren het er 36. Het luchtmachtsquadron dat de vluchten uitvoert heeft daar geen verklaring voor. Defensiehelikopters halen zieke mensen of zwangere vrouwen van de Friese eilanden en van schepen en boorplatforms. Het aantal vluchten stijgt de laatste jaren sowieso. Minister